Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de bloedige aanval afgelopen weekend van Hamas... de dodelijkste dag voor Joden was sinds de holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem was sprake van pure vreedheid gericht tegen het Joodse volk. Biden zei verder dat hij nooit zou hebben gedacht dat hij nog eens naar foto's van onthoofde kinderen zou moeten kijken. Gisteren kwamen die foto's van een overvallen kibbutz naar buiten. Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen en zo'n 80 mensen zijn gewond geraakt... doordat een trein ontspoorde in Noordoost-India. Het ongeluk gebeurde rond half tien lokale tijd in de deelstaat Bihar. Minstens twee wagons kwamen op hun kant terecht. Er gebeuren vaak ongelukken op het uitgebreide spoorwegnet in India. Dat is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Met een flinke vertraging is gisteravond op vliegveld Eindhoven... de eerste vlucht met Nederlanders uit Israël aangekomen. De bijna 200 passagiers waren voor het grootste deel toeristen... maar er waren ook tientallen middelbare scholieren aan boord. Hun vlucht was vertraagd doordat de gezagvoerder niet kon landen op Tel Aviv... vanwege een dreigende raketaanval. Passagiers vertelden dat ze op de grond moesten gaan liggen in de vertrekhal. Toen het gevaar was geweken kon het vliegtuig van Defensie landen... en mochten de mensen aan boord. Vandaag volgt nog een tweede repatriëringsvlucht. In Zutphen in Gelderland is iemand overleden bij een steekincident. Er waren twee mensen betrokken bij de steekpartij in de Gerard Douwstraat. De ander is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hadden de twee waarschijnlijk ruzie. Het weer. Vannacht zijn er perioden met regen en de minima dalen naar rond de 15 graden. Morgen overdag op veel plekken een bewolkte en regenachtige dag. Maar in het noorden blijft het droog en daar schijnt af en toe de zon.